uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Er eens respectloos behandeld voelt is opnieuw gedaald. Van verruwing in de omgangsvormen in het openbaar lijkt geen sprake, zegt het CBS. Op basis van de Veiligheidsmonitor 2016, waarvoor 80.000 mensen zijn ondervraagd. Vooral in winkels en bij bedrijven komt de respectloze behandeling minder vaak voor, zeggen de ondervraagden. En ook op straat is het aantal negatieve ervaringen gedaald. Wel zeggen jongeren er vaker last van te hebben dan ouderen, net als homo's en lesbiennes. GroenLinks-leider Klaver denkt dat hij de andere linkse partijen kan winnen voor de spitsheffing die zijn partij wil invoeren. De heffing gaat een autobezitter die zo'n 30 kilometer van zijn werk woont 1000 euro per jaar kosten, heeft het planbureau voor de leefomgeving berekend. De PvdA en de SP hebben GroenLinks daar hard over aangevallen. Maar in Nieuwsuur zei Klaver dat dat verkiezingsretoriek is... en dat hij denkt dat de linkse partijen na de verkiezingen op dat punt wel degelijk kunnen samenwerken. Hij bestrijdt dat er sprake is van een lastenverzwaring. Als de spitsheffing er komt, moet een andere belasting omlaag, zegt de GroenLinks-lijsttrekker. In Canada waarschuwt de politie migranten voor de kou. Een groot deel van Canada woeden er sneeuwstormen. Desondanks hebben honderden asielzoekers de afgelopen dagen geprobeerd... om te voet de grens tussen Amerika en Canada over te steken. 19 asielzoekers zijn door hulpverleners en de bereden politie gered. Ze proberen de grens tussen Minnesota en de Canadese provincie Manitoba over te komen. De Kaagbaan op Schiphol is dit voorjaar negen weken gesloten voor onderhoud... Daardoor zullen de Buitenveldertbaan, de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan extra worden gebruikt. En dat leidt tot meer overlast voor omwonenden, ook s'nachts. De Kaagbaan krijgt de komende weken nieuw asfalt, nieuwe bekabeling en nieuwe verlichting. Het weer vannacht in het zuiden nog regen, in het noorden en oosten kouder en kans op mist.